Het is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In Kenia lijkt een forse loonsverhoging voor parlementariërs van de baan te zijn. Ze krijgen nu ongeveer een ton per jaar en stemden deze week voor een verhoging tot bijna 140.000 euro. Ze zouden daarmee bij de best betaalde parlementariërs ter wereld horen. Dat leidde tot veel protesten van vakbonden en media... die erop wezen dat het gemiddelde inkomen in Kenia nog geen 600 euro per jaar is. De minister van Financiën liet daarop snel weten dat de verhoging wat hem betreft niet doorgaat... Hij zegt dat hij er in de begroting geen ruimte voor kan vinden... en dat zo'n forse loonstijging kan leiden tot claims uit andere sectoren. KPN heeft na de winst van Oranje tegen Brazilië een record aantal sms-berichten verwerkt. Kort na de wedstrijd werden elke vijf minuten 800.000 sms'jes verstuurd. Volgens KPN werd nooit eerder na een WK-wedstrijd in Nederland zoveel ge-sms'd. Bij Vodafone leidden de stroom aan sms-berichtjes en telefoontjes tot netwerkproblemen... De telecomaanbieder had zich wel voorbereid, maar dat er zoveel gebeld en ge-sms'd zou worden had Vodafone niet verwacht. In de loop van de avond waren de netwerkproblemen voorbij. Brandweerkorpsen uit Noord-Brabant gaan de hele nacht door met het blussen van de brand op de Strabrechtse heide bij Mierlo. In de loop van de avond breidt het vuur zich iets uit in westelijke richting. Omdat het vuur ook woedt in veel boomtoppen is de brand lastig te bestrijden. Ruim 200 brandweerlieden uit de wijde omgeving zijn ingezet, net als een transporthelikopter van de luchtmacht. Die haalt water uit de Zuid-Willemsvaart. Het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil. Er is ook een leiding aangelegd waardoor het water uit het kanaal naar de Strabrechtse heide wordt gepompt. Door het vuur is zeker 150 hectare natuurgebied verwoest. Dan nog het weer. In het westen kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht tot 18 graden.